Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vier Nederlandse mannen zitten vast voor een plofkraak in Duitsland. Het gaat om drie mannen van 21 en een man van 24 jaar. Het viertal werd enkele uren na de plofkraak aangehouden in Nederland. Op de kleding van een van de verdachten zat verf... die vaak vrijkomt na plofkraken om het geld waardeloos te maken. Duitsland kampt met honderden plofkraken per jaar... veelal door Nederlandse criminelen. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro keert in maart terug naar Brazilië. Dat zegt hij in een eerste interview met de Wall Street Journal... sinds hij na zijn verkiezingsnederlaag naar Florida vertrok. Bolsonaro keert naar eigen zeggen terug om oppositie te voeren. Ook gaat hij zich verdedigen tegen de beschuldigingen van betrokkenheid... bij de gewelddadige protesten van afgelopen maand. Bolsonaro ontkent betrokken te zijn geweest bij die opstand... waarbij meerdere overheidsgebouwen werden bestormd. Ondanks de kans op arrestatie zegt hij uit te kijken naar zijn thuiskomst. Voor de kust van Engeland is afgelopen avond een vissersboot gezonken. Dat meldt Omroep Flevoland. De Britse kustwacht kreeg iets voor 7 uur een noodmelding van vier vissers uit Urk... omdat hun boot op een rots was gevaren. De kotter voer onder Belgische vlag en zonk kort na de aanvaring. Vier Urker vissers zijn gered en ongedeerd naar een Engelse haven gebracht. En in Parijs heeft Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League... een gevoelige nederlaag geleden tegen Bayern München... De moeizame terugkeer van de geblesseerde Lionel Messi en het ontbreken van Mbappé zorgde ervoor dat de ploeg in de eerste helft nul keer op doel schoot. Het werd 0-1 voor Bayern München. AC Milan won thuis met 1-0 van Tottenham Hotspur. Het weer, opklaringen en enkele misbanken. De minima liggen vannacht tussen de 0 en min 3 graden. Morgen is er eerst flink wat zon, later vanuit het westen wat bewolking.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 I picture the fool that falls in love with you. Oops, oh, she's an old Well, just spoke to she know. Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, go on and tell your little boy free. See you try Feelings, feeling like she's trying to keep ya, trying to please ya. Just being in love with your ass ain't cheap. Nah, I picture the fool that falls in love with you. Oops, oh, she's a gold. Well, just don't you know. Ooh, I've got some news for you. <laughs> Ooh, I really hate your ass right now.